Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Blok kan prima zijn werk blijven doen als minister van Buitenlandse Zaken, zegt premier Rutte. Die reageerde voor het eerst op de uitspraken van minister Blok eerder deze zomer... over onder meer Suriname en de multiculturele samenleving. Suriname noemde die een failed state. En hij zei dat hij geen voorbeeld kent van een vreedzame multiculturele samenleving. Volgens Rutte kan Blok prima doorfunctioneren. Hij denkt niet dat de woorden van de minister verder problemen opleveren. Het dodental van overstromingen in het zuidwesten van India is opgelopen tot 164. Meer dan 200.000 mensen zijn opgevangen in een noodopvang. Het zijn de ergste overstromingen van de afgelopen jaren in de regio. In het gebied komen ook veel toeristen. Die kunnen voorlopig niet weg. Wegen en spoorlijnen zijn op veel plaatsen weggespoeld. En het belangrijkste vliegveld staat blank. De waterschappen verbieden het recreanten om dit weekend mee te zwemmen met de Elfstedentocht van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De waterkwaliteit is daarvoor te slecht. De E. coli-bacterie is in het water gevonden. Die kan zorgen voor maag- en darmklachten. En ook in de zee bij Hoek van Holland is de poepbacterie aangetroffen. Dus wordt het mensen afgeraden om daar het water in te gaan. Het advies geldt voor het hele weekend. En ook voor rivier De Linge in Gelderland is een negatief zwemadvies gegeven. Daar waarschuwt de GGD voor de Vibrio-bacterie. Die kan bloedvergiftiging veroorzaken. De bacteriën gedijen goed in het warme water met weinig doorstroming. De VVD in Hilversum pleit voor een zwarte lijst voor billenknijpers in de horeca. Die partij vindt dat mannen zich te vaak misdragen tijdens het uitgaan... en het kennelijk normaal vinden om vrouwen te betasten. De VVD wil dat er een maatschappelijk debat en een campagne komen. Het weer, vanavond klaart het overal op en koelt het af tot 10 graden. Lokaal kans op een mistbank.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 get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your 106.9 ZFN Young money, young money, young money. la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My picky ring bigger than this.